Dat meldt Nieuwsuur na onderzoek. Deskundigen maken zich zorgen omdat de kwaliteit van de raadsleden minder wordt. Op 19 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen in Nederland. En sommige partijen slaan vanwege gebrek aan belangstelling de verkiezingen helemaal over. Zo zal de SP in Valkenburg, die nu nog één raadslid heeft, niet meedoen. In Duitsland heeft de financiële toezichthouder scherpe kritiek op de top van de Deutsche Bank, naar aanleiding van het Libor-schandaal. In deze affaire zijn meerdere grote banken, waaronder de Rabobank, beschuldigd van manipulatie van internationale rentevoeten. De Deutsche Bank zegt dat de manipulatie het werk was van vier handelaren, die inmiddels ontslagen zijn. Volgens Der Spiegel blijkt uit nieuw onderzoek dat interne controleprocedures van de Deutsche Bank slecht werkten en dat zowel de directie als de raad van bestuur mogelijk op de hoogte waren van de manipulatie. De tijdelijke regeling voor belastingvrij schenken gaat de schatkist veel meer kosten dan is berekend. Dat meldt de brancheorganisatie Netwerk Notarissen op basis van een enquête onder leden. Dit jaar mag zo twee keer zoveel belastingvrij worden geschonken aan de kinderen. En staatssecretaris Wekers verwacht dat daardoor ook twee keer zoveel mensen van de regeling gebruik zullen maken. Maar de notarissen denken dat die groep vele malen groter zal zijn. Door te schenken loopt de overheid erfbelasting mis. Het Nederlands kampioenschap marathonschaatsen op kunstijs is gewonnen door Arjan Stroetinga. Hij bleef in Dronten Gary Hekman en Frank Vreugde heel voor. Het is de vijfde keer dat Stroetinga Nederlands kampioen wordt. En bij de vrouwen won Voske Tamar van de Wal. Het weer, steeds meer bewolking. Vanavond gaat het regenen en waaien. Aan de Wadden hard tot stormachtig. Morgen waait het nog steeds en blijft het bewolkt en regenachtig. En dan wordt het zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Er zijn momenteel geen files, ook zijn er voor vandaag geen snelheidscontroles aangekondigd. Dat betekent echter niet dat er geen snelheidscontroles zijn, simpelweg dat ze niet vooraf bekend worden gemaakt.